Bij de opening van de conferentie was er een videoboodschap van VN-topman Ban Ki-moon. Hij riep daarin landen op om hun toezeggingen voor donaties na te komen. Het ziet er naar uit dat Desi Bouterse de nieuwe president wordt van Suriname. Hij heeft nu ook de steun van de Volksalliantie en daarmee heeft Bouterse genoeg parlementsleden achter zich staan. Morgen kiest de Nationale Assemblée de president. Een kandidaat heeft 34 stemmen nodig en Bouterse heeft er nu 36. Zijn concurrent is de minister van Justitie en Politie, Santoki. Vanochtend zijn in Horen vier mannen aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Ze zouden twee andere mannen in een huis met messen hebben bewerkt. De politie kreeg een tip en zag bij het huis een bebloede man uit een raam hangen die om hulp schreeuwde. Binnen bleek dat er twee mannen van twintig waren mishandeld. De vier verdachten werden in hetzelfde huis opgepakt. Een hete luchtballon heeft vanavond een noodlanding gemaakt in de buurt van Eindhoven Airport. In de mand zaten vier mensen, ze raakten licht gewond. Volgens de politie kwam de hete luchtballon in moeilijkheden doordat plotseling de wind wegviel. Ook een andere hete luchtballon moest om dezelfde reden in Eindhoven een noodlanding maken. Die kwam neer op het industrieterrein, daarbij raakte niemand gewond. Ongeveer 3 miljoen mensen hebben feest gevierd op de Duitse snelweg tussen Duisburg en Dortmund. Daar mochten de hele dag geen auto's rijden om te vieren dat het de Duitse Roergebied de culturele hoofdstad van Europa is. Er werd gefietst, geskate, gegeten en muziek gemaakt. Ook de provincie Brabant profileerde zich op het snelwegfeest. Brabant wil in 2018 de culturele hoofdstad worden. Het weer, vannacht helder en ongeveer 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het en... weet niet je hoort, zie the wind blows, I hear your voice, so I call your name.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 Het ritme van Z